Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering heeft een nieuw pakket aan wapens toegezegd aan Oekraïne. Het heeft een waarde van 500 miljoen dollar en omvat onder meer HIMARS raketsystemen... en raketten waarmee radarinstallaties kunnen worden uitgeschakeld. Begin vorige week beloofde de VS al een wapenpakket van 725 miljoen dollar. President Biden lijkt er alles aan te doen om Oekraïne nog zoveel mogelijk te helpen voordat zijn opvolger Trump aantreedt. Die zei vorige week nog dat hij de militaire steun mogelijk zal verminderen. Trump vindt dat Europese landen meer moeten doen. In het Friese dorp I heeft gisteravond een grote brand gewoed bij een bedrijf dat landbouwmachines levert. Het vuur ontstond in het dashboard van een trekker. Enkele mensen weigerden enige tijd het brandende pand te verlaten. Twee van hen hadden rook ingeademd en werden ter plekke behandeld. De Friese brandweer wist te voorkomen dat een fles met het explosieve acetyleen zou ontploffen. In Moldavië geldt vanaf maandag de noodtoestand vanwege dreigende gastekorten. Het parlement heeft daarmee ingestemd omdat het land vanaf januari waarschijnlijk geen Russisch gas meer krijgt via Oekraïne. Dat land heeft het contract daarover met het Russische Gazprom opgezegd. Moldavië heeft nog geprobeerd via een andere route Russisch gas te krijgen, maar dat is niet gelukt. Door het uitroepen van de noodtoestand kan de Moldavische regering ingrijpen in de verdeling van het nog beschikbare gas. In de Europa League heeft Ajax thuis met 1-3 verloren van Lazio. Ajax zakt daardoor weg uit de top 8, die recht geeft op directe plaatsing bij de laatste 16. AZ speelde 2-2 gelijk bij Ludogorets en Twente speelde 0-0 gelijk bij Olympiakos.